Manix Ampersen met het NOS Journaal. In Den Haag zijn gisteravond zeker vier politiemensen gewond geraakt... bij rellen na de verloren promotiewedstrijd van ADO tegen Excelsior. Op verschillende plekken bij het stadion ontstonden opstootjes. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen en de ME voerde charges uit. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Tijdens de wedstrijd was het ook al onrustig. Duel werd twee keer stilgelegd, onder meer omdat ADO-supporters het veld opliepen. Excelsior won de wedstrijd na strafschoppen en speelt daardoor volgend seizoen in de eredivisie. De toezichthouder op de coronasteun van KLM vindt dat de luchtvaartmaatschappij zich niet aan de voorwaarden houdt. Zo moest KLM de kosten met minstens 15% verminderen, maar daar komt nog weinig van terecht, zegt de toezichthouder. Die vindt het ook niet goed dat KLM nog geen oplossing heeft gevonden voor de belastingontwijking door werknemers die in het buitenland wonen. In Nepal is het wrak gevonden van het vliegtuig dat afgelopen weekend neerstortte... met aan boord 22 mensen. Of er overlevenden zijn gevonden is niet bekendgemaakt... maar op foto's is te zien dat er weinig meer over is van het toestel. Het vliegtuig verdween gisteren van de radar. Aan boord waren 16 Nepalezen, 4 Indiërs en 2 Duitsers. In het noordoosten van Brazilië is het aantal doden door noodweer opgelopen naar 84... Door hevige regenval zijn overstromingen en modderstromen ontstaan. Er zijn tientallen vermisten en duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. In sommige gebieden viel in 24 uur meer regen dan het gemiddelde van de hele maand mei. In Colombia is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig... omdat bij de eerste ronde niemand 50% van de stemmen kreeg. Winnaar werd de linkse kandidaat Gustavo Petro met 40 procent. Hij is een voormalig lid van een rebellengroep en was burgemeester van de hoofdstad Bogota. Het weer. Vandaag regelmatig zon. In het noorden kan een bui vallen en het wordt zo'n 15 graden. Morgen wat warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk op de A10, de Ring Oost bij Zeeburg... staat er vanaf Amsterdam over Amstel een file van 4 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten.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 When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for big apologies.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 EU-leiders praten vandaag en morgen in Brussel over de oorlog in Oekraïne. Het gaat onder meer over het olieembargo tegen Rusland, want daar is nog geen overeenstemming over. Vakbond FNV en Schiphol zijn het vooralsnog eens over een bonus voor luchthavenpersoneel deze zomer. Dat zegt de campagneleider van FNV Schiphol tegen Nieuwsuur. De luchthaven wil er niets over zeggen zolang de onderhandelingen lopen. De Braziliaanse president Bolsonaro reist vandaag naar het noordoosten van zijn land. Dat is getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. Tot nu toe zijn 84 mensen omgekomen.